De Duitse regering wil het leger uitbreiden vanwege de Russische dreiging en vanwege druk van de Amerikaanse president Trump op andere NAVO-landen om de defensieuitgaven op te schroeven. Volgens Der Spiegel denkt de Duitse regering dat er zo'n 50.000 mogelijke sollicitanten zijn. Nederlanders zijn wat minder positief over de samenleving dan eerder dit jaar. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. 48 van de ondervraagden is pessimistisch... en maakt zich zorgen over de Nederlandse cultuur, de verbondenheid van mensen... de politiek en de verzorgingsstaat. De 42 optimisten zijn vooral tevreden over de economische groei... en de toenemende aandacht voor het milieu. Verder vindt zo'n twee derde van de ondervraagden de inkomensverschillen te groot... en noemt bijna de helft de omgang tussen politici onbehoorlijk. De shutdown, de sluiting van een deel van de Amerikaanse overheid en overheidsdiensten, duurt in elk geval nog tot in het nieuwe jaar. Zowel het Huis als de Senaat zijn de afgelopen dag bij elkaar geweest. En er komt voorlopig geen stemming over de Amerikaanse begroting. President Trump eist 5 miljard dollar voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. De democraten weigeren daarmee in te stemmen. Ze willen wel meer geld uitgeven aan grensbewaking, maar niet voor de bouw van een grensmuur. Het weer bewolkt met minima tussen min 2 in het zuiden en plus 5 in het noorden.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 De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog niet. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij.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 Ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Of vol vrij als immers rum drinken. Denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de schat begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.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 Want a feeling. There was something in that flashing like that. Wens jullie allemaal fijne dagen en...